4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Joe Biden stevend in de voorverkiezingen voor de democratische presidentskandidaat in de VS... af op een overwinning in Michigan, Mississippi en Missouri. Het is vandaag Big Tuesday in de VS met voorverkiezingen in zes staten. In de drie belangrijkste gaat Biden op kop en lijkt hij weer een belangrijke slag toe te brengen... aan zijn rivaal Bernie Sanders... Ook in Noord-Dakota, Idaho en de staat Washington kunnen democratische kiezers stemmen voor hun presidentskandidaat. Maar die uitslagen zijn nog niet bekend. Bij een schietpartij in Utrecht zijn de afgelopen avond twee mensen gewond geraakt. Er zijn vier verdachten opgepakt. De schietpartij was rond 10 uur in een kantoorwijk aan de zuidkant van Utrecht. Een getuige heeft gezegd dat hij ruim tien schoten heeft gehoord. Waarom er werd geschoten is niet duidelijk. De slachtoffers zijn volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De vier verdachten zijn naar het politiebureau gebracht en worden daar verhoord. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Nederlandse versie gepubliceerd... van het verplichte reisformulier voor Italië. Nederlanders in Italië die terug naar huis willen... moeten zo'n document invullen. Om het coronavirus in te dammen mag sinds gisteren in heel Italië... niemand zomaar meer de straat op. Wie dat zonder geldige reden toch doet riskeert een boete. De Spaanse voetbalclub Getafe weigert om naar Italië te reizen... voor het Europa League-duel tegen Internationale in Milaan. De wedstrijd is donderdagavond en zou vanwege het coronavirus zonder publiek worden gespeeld. Maar de voorzitter van Getafe vindt ook dat nog een te groot risico... nu Noord-Italië zo zwaar is getroffen door corona. Hij heeft de UEFA en de Spaanse Voetbalbond gevraagd om met een alternatief te komen. Het weer. Vannacht blijft het ongeveer 8 graden. In het noorden en midden langzaam droog. Maar in het zuiden blijft het bewolkt en regenachtig.